Dik de Hark met het NOS Journaal. Voor het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag heeft Radko Mladic verklaard dat hij de aanklacht tegen hem nog niet heeft kunnen lezen omdat hij ernstig ziek is. Ik heb minstens twee maanden nodig, zei hij bij de eerste zitting van zijn proces. Toen rechtbankvoorzitter Orium vroeg of hij de hele aanklacht van 37 pagina's zou voorlezen, zei Mladic dat hij geen enkele zin uit de aanklacht wilde horen. Hierop begon Ori met een samenvatting van de aanklacht. Oud-generaal van het Bosnisch-Servische leger wordt beschuldigd van genocide, misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden. De 69-jarige Mladic lijkt aandachtig te luisteren en schudt geregeld zijn hoofd. Zodra de aanklacht is voorgelezen wordt Mladic gevraagd of hij zichzelf schuldig of onschuldig acht. Op deze vraag mag hij ook zwijgen. Verwacht wordt dat hij om een maand uitstel zal vragen van het proces om een team van advocaten samen te stellen. In het natuurgebied Aamsveen bij Enschede woedt een heidebrand. Volgens de brandweer begon het met een brand grootte van een voetbalveld, maar verspreidt het vuur zich snel. De brand breidt zich uit richting het bos. natuurgebied Aamsveen ligt in de grensstreek met Duitsland en de brandweer krijgt bij het blussen hulp van Duitse collega's. Uit voorzorg is een camping in de buurt van het natuurgebied ontruimd. Op de camping waren 200 mensen. Sony is opnieuw aangevallen door hackers. Die zeggen dat ze de gegevens van meer dan een miljoen gebruikers in handen hebben. Het gaat om onder meer e-mailadressen, woonadressen en telefoonnummers. De hackers willen aantonen dat de beveiliging van het netwerk van Sony nog steeds niet in orde is. In april werd het netwerk van Sony Playstation al gehackt. Sony beloofde toen dat de beveiliging zou worden verbeterd. Het bedrijf onderzoekt nog of de hackers inderdaad weer gegevens in handen hebben gekregen en wil nog geen commentaar geven. Het weer nog, veel zon, op de meeste plaatsen 20 tot 25 graden vanmiddag. In het noordelijk kustgebied iets koeler door een stevige noordoostenwind. Ook morgen vrij zonnig en warm. Vanaf zondag toenemende kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.